de Jong met het NOS-journaal. Verkenner Wouter Koolmees presenteert rond dit moment een advies over de kabinetsformatie. Daarop vooruitlopend zei D66-leider Jette dat hij hooguit enkele weken wil besteden aan een tussenstap. In die tijd wil hij met CDA-leider Bontebal praten over onderwerpen als migratie, wonen, veiligheid, stikstof en de economie. Ook bij andere partijen is te horen dat deze fase niet langer dan drie weken moet duren. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak rond de verkrachting van een vrouw in Amsterdam op Koningsdag. De Italiaanse verdachte werd veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Het OM had drie jaar cel geëist. De verkrachting gebeurde midden op straat aan de Keizersgracht en was voor veel mensen zichtbaar. Beelden gingen ervan rond op social media. Eerder zei de verdachte dat hij zich er weinig van kan herinneren... en dan wel de schuld op zich en zei dat hij zich schaamde. Ook hij gaat in hoger beroep. De politie heeft een man van 18 uit Ridderkerk opgepakt... voor het lastigvallen en mishandelen van meisjes en vrouwen in Rotterdam en Ridderkerk. Tussen juli en september kreeg de politie 10 meldingen over de man. Hij zou vanaf een scooter uit het niets vrouwen hebben belaagd. De tien slachtoffers zijn tussen de 11 en 24 jaar oud. De helft heeft aangifte gedaan van mishandeling. In Georgië is een Turks militair transportvliegtuig gecrashed. Volgens het Turkse ministerie van Defensie waren er 20 mensen aan boord van het toestel. Of er doden of gewonden zijn is nog onduidelijk. De C-130 Hercules was opgestegen in Azerbeidzjan en op de terugweg naar Turkije toen het misging, vlak bij de grens van Georgië en Azerbeidzjan. Op beelden is te zien hoe het toestel draaiend naar beneden stort en een spoor van witte rook achterlaat. Na de crash is een zoek- en reddingsoperatie gestart. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en wisselend bewolkt...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 Modern Day Romance vertelt over hedendaagse liefdesperikelen, terwijl Vision in the Dark een tijdloze klassieker is die uitnodigt tot samen zijn en genieten. Hun harmonieën en mix van gitaar, banjo en mandoline maken elk nummer een feest voor liefhebbers van het genre. We met on the highway when she flagged me down. Had a flat on her stingray with nobody around. So I helped her out. She said, Climb in. So I ditched my old truck just to see where the party would end. We spent the weekend in Reno in a honeymoon suite. Never saw the casino, barely took time to eat. I never dreamed she would take me that far. But by Sunday, that lady had taken a hold of my heart. It's a modern day romance, a new kind of game, with no time to slow down goodbye. Just a note by the phone. Said thanks for the good times, but it's time to move on. Well, I'm out here walking with my thumb in the air. And wondering where she might have gone care. It's just a modern day romance, a new kind of game with no time to slow dance in the fast lane. I tried to love her without any strings. But a modern day romance has left me some old fashioned pain. It's a modern day romance, old fashioned pain. favoriete album van de maand. Joshua Hadley zet met Come Take a Ride With Me zijn liefde voor Western Swing en de Golden Era Country voort. De samenwerking met Ray Benson op het album All Head brengt een oorspronkelijk dansbaar geluid, waarin Hadley's zachte bariton en fiddle duidelijk tot hun recht komen. take a ride with me and we can park down by the river. Spread a blanket on the ground, make sure no one's around, and then we'll spend the night together. Watching the sunrise in the reflection together Ella Langley overtuigt met haar krachtige heldere stem en haar gevoelige teksten over liefde, identiteit en zelfreflectie. This Version of Us komt uit de soundtrack van Season 2 en combineert modern country met indie-invloeden, waardoor het nummer fris en herkenbaar klinkt. between me and you, we tried it too many times. with what and in your place We end up back in a bed. We we shouldn't be in And it's heaven again Right before you get jealous And I'm radio silent For a moment in time It feels like we're timeless If we could just stay Right here Me and you a little too drunk If we could just say yeah. had nobody else You know this version of me Getting lost in your eyes Couldn't resist your touch Even if I tried We'll wake up tomorrow And I'll be in your shirt Knowing we'd only work If we could country op zijn best, rauw, poëtisch en eerlijk. Randy Rogers bezingt het verlangen om ergens anders te zijn, weg te dromen, naar betere tijden of nieuwe plaatsen. cover van deze week. Als cover van Freddy Fenders legendarische hit brengt Sammy Arriega een nieuwe, frisse interpretatie vol let en invloeden. Zijn versie blijft trouw aan het origineel door de warme melodie, maar geeft er een eigen tijdse, dynamische draai aan, waarmee hij nieuwe generaties aanspreekt. your happiness that matters most of all. But if he ever breaks your heart, if the teardrops ever start te da felicidad. Te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar. Esta Californië komt deze alternatieve countryband Ramona en de Holy Smokes, die met een vintage sound aanstekelijke ritmes en ruwe vocalen Gonna Be Mine brengt. Het nummer ademt de sfeer van Amerikaanse countryclubs, maar met een eigenzinnige twist die nieuwsgierig maakt. my life someday. That's gonna be my life someday. I ain't gonna count my nickels van toen. Linda Martel brak in de jaren 70 als een van de eerste zwarte vrouwen door in de countrymuziek. Haar songs, zoals Bad Case of Blues, You're Crying Boy Crying en Color Him Father, zijn een krachtige mix van country en soul en ze wordt gezien als een pionier die paden opende. Crossroads. Country Flashback. ons. Nu weer naar het heden. Een ingetogen ballad met grote emotionele impact. Vince Gill brengt op subtiele wijze een ode aan gevallen soldaten... met zijn karakteristieke stem en een integere melodieuze begeleiding. fighting for And one night they showed up at our door With a purple heart, nothing sacrifice when a soldier dies. Melissa Carpers stijl knipoogt naar de jaren 50. Deze song is een ode aan kleine dingen die met liefde en aandacht zijn gemaakt. Zowel letterlijk als in emotionele zin. Made with love. it always tastes tasted Spotlight. Spotlight. Afkomstig uit Engeland staat bekend om zijn echte honky-tonk en doorleefde country-stijl. Headed South For A While en Sonora kenmerken zich door rauwe vocalen, poëtische teksten en een eerlijke instrumentaliteit. Poëtische teksten en een eerlijke instrumentaliteit, die liefhebbers van roots en traditionele country zullen waarderen. Eind deze maand komt hij voor een aantal optredens naar ons land. more stars until you believe what I'm saying. Whatever comes first, said you're Senora, we were thrown together, but right now we might be apart. There's something here waiting for us seen it right from the start. There'll be no way to ignore it. I'll tell you till the sun goes down, Or till you're right here on my doorstep. Whatever comes first, said you're on. times remind you I've got to trust in your heart I believe fate planned it for us Te lo diré hasta que no amor Or till you believe what I'm saying Whatever comes for then Until you believe what I'm saying Whatever comes for Crossroads. Countrymuziek uit alle windstreken. De Canadese singer-songwriter Colter Wall heeft een opvallende diepe bariton en brengt traditionele country en folk in een moderne jas. In The Longer You Hold On bezingt hij de kracht van vasthouden, intrigerend rustig en met een verstild maar intens optreden. Met zijn rauwe stem en minimalistische begeleiding sluit James Johnston, afkomstig uit Australië, twee uur af. One More is een nummer vol emotie en eerlijkheid, dat de luisteraar raakt met zijn simpliciteit en diepgang. Dank voor het luisteren. Volgende week ben ik weer terug met nieuwe verhalen, artiesten en pure country-energie.